Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Myanmar is regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Ook andere leden van haar partij zijn opgepakt. In de hoofdstad liggen internet- en telefoonlijnen plat. De afgelopen dagen liep de spanning op tussen de regering en het leger van Myanmar... in de nasleep van een verkiezing in het land. Daarbij won Aung San Suu Kyi's partij... Ze werd in 2016 de eerste democratisch gekozen regeringsleider... na jaren van militair bewind. Het kabinet wil weten wie van de leden van het Outbreak Management Team informatie lekt... zei minister Slop in het tv-programma Op1. Het OMT-advies over het heropenen van de basisscholen lekte dit weekend al eerder uit. Minister Grapperhaus heeft daarom de recherche ingeschakeld om uit te zoeken wie dat is. De Britse prins William heeft opgeroepen tot het stoppen van racisme in het voetbal. Dat is een reactie op berichten van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford. Die liet weten na het duel met Arsenal racistisch te zijn benaderd op social media. De voetballer gaf daarbij geen voorbeelden. Dat vond hij onverantwoord vanwege de kinderen van alle huidskleuren die hem volgen. Ze hoeven het niet te lezen, vindt hij. In het noorden en midden van het land is er vannacht en morgen vroeg kans op gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuw. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Morgen is er weer kans op sneeuw in het noorden. Het weer, de temperatuur daalt vannacht een paar graden onder nul. Behalve in het zuiden, daar valt wat regen. Ook in de rest van het land dus kans op gladheid.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 some shit. wat ik niet weet. En voor niets had ik een oplossing. Behalve dan bereid. Niet daar een manier interesseert. Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik stel nou dat. En dat was het that I'm wondering Where I'm going when my story ends does it even matter anyway Focusing on the pain yeah, We're only getting older by the day yeah, we only getting older does it even matter anyway Focusing on the pain yeah, we only getting older by the day yeah, we only getting older thankful that I'm still alive.